ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. EU-landen hebben een deal over klimaat. Over 15 jaar moet er 90% minder CO2 worden uitgestoten dan in 1990. Dat doel wordt iets afgezwakt. 5% van de afname mag buiten Europa zijn. Klimaatministers hebben afgesproken dat landen bijvoorbeeld hun uitstoot mogen compenseren door bomen te planten in Zuid-Amerika of elektrische bussen te kopen voor Azië. En ook vandaag hebben ze in Brussel nog last van gedoe met drones gisteravond. Toen moest de luchthaven een paar keer dicht nadat die dingen weer gespot waren. Honderden passagiers moesten er blijven slapen. ook vandaag kunnen mensen nog last hebben van de sluitingen. We weten niet wie erachter zit, zegt deze defensiespecialist van de Vlaamse omroep VRT. Maar we weten wel waarom iemand dit zou willen doen. Eén, een stukje spionage. Hè, want een aantal dingen kan je wel met satellietfoto's zien. Maar, eh, maar niet alles. Met drones kan je gaan kijken wanneer wordt er gepatrouilleerd. Waar hangen veiligheidscamera's. En dat zou je kunnen gebruiken voor sabotage. Maar een tweede belangrijk punt natuurlijk is intimidatie. En dat werkt op dit ogenblik. Want de Belgische regering komt misschien samen met een nationale veiligheidsraad. De afgelopen tijd worden er vaker drones gespot... bij Europese luchtmachtbasis en vliegvelden. De provincie Zuid-Holland gaat aangifte doen omdat er is gelekt over de sollicitatieprocedure voor burgemeester van Delft. Dat is vertrouwelijk en lekken is strafbaar. Toch kwam gisteren naar buiten dat Esma Lala van GroenLinks PvdA had gesolliciteerd. Zij werd het uiteindelijk niet. Alexander Pechtold is voorgedragen. Donderdag mag de gemeenteraad van Delft erover stemmen. En Oranje-verdediger Mickey van der Ven heeft een wonderdoelpunt gemaakt in de Champions League. Hij speelde gisteravond met zijn club Tottenham Hotspur tegen FC Kopenhagen. De Denen waren in de aanval, maar van der Ven pakte de bal af in de buurt van het eigen strafschopgebied... en begon aan een lange solo naar de overkant. Was te zien bij Ziggo Sport. Van de Ven. Van de Ven. Oh, indrukwekkend. Mickey van de Ven. Indrukwekkend. Maak het af, jongen. Oh, Deze gaat de hele wereld over. Hij sprintte met de bal het hele veld over, omspeelde ook nog wat tegenstanders...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 Straight talk, sex appeal. One touch gives me chills, and we ain't even close yet. neck, all around, ain't been all over town. Show me how you get down, 'cause we ain't even close yet. Got feeling and you got me feeling weak.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 A one night stand just ain't enough. where you go, no one knows. Uh -huh. Cute smile, plenty dough, and we ain't even close yet. Solid as a rock. Uh-huh. How many ways can you hit the spot? Uh-huh. Show me what you got, cause we ain't even close yet.